Mark Visser met het NOS Journaal. De lerarenopleiding van universiteiten, VSNU wil dat de opleidingen aantrekkelijker en beter worden. Komt een tweejarige opleiding die de huidige twee masters vervangt. Nu doet de student eerst een vakinhoudelijke master en daarna de universitaire lerarenopleiding. De klacht erover is vooral dat de studenten twee keer moeten bewijzen dat ze over studievaardigheden beschikken. En dat er te weinig tijd is om een goede docent te worden. Minister Bussemaker wil meer academici voor de klas krijgen en steunt daarom het plan van de VSNU. Het drugsafval, dat al op 10 maanden in gierputten in Zomeren ligt, wordt binnen een week opgeruimd. Dat zei de Brabantse SP-gedeputeerde Van den Hout, die het verder schandalig vindt dat de gemeente Zomeren dit nog niet heeft gedaan. Vanochtend bleek dat onderzoekers voor het eerst afvalstoffen van ecstasyproducten hebben aangetroffen in mais. Op de bijbehorende boerderij werd vorig jaar een ecstasylab ontmanteld, waarvan het chemisch afval in gierputten verdween. De boer heeft een deel van de mest uitgereden over zijn land omdat de gemeente en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar elkaar wijzen, is het afval nog steeds niet opgeruimd. Bij de handelsmissie die morgen naar Cuba vertrekt... hebben zich 77 bedrijven, organisaties en culturele gezelschappen aangesloten. Daaronder zijn multinationals als Philips, Heineken en Unilever... maar ook vertegenwoordigers van het Haagse Residentieorkest en Feyenoord. De club verzorgt al enkele jaren een straatvoetbalproject op het eiland. De missie wordt geleid door minister Ploemen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het communistische Cuba heeft de afgelopen jaren voorzichtige stappen richting de vrije markt gezet. Het weer vrijwel overal bewolkt, nevelig, maar langzaam breekt op steeds meer plekken de zon door. Al gaat het ook op veel plaatsen moeizaam hoor. In het zuidoosten is er een bui mogelijk. Het wordt 5 graden in Groningen, 8 in Zeeland. De komende nacht regen, morgen opnieuw zon en dan een graad of 9. Dit was het en ZFM, verkeersupdate.